Bonenbakker met het NOS Journaal. Kinderbeschermingsorganisaties zijn verheugd dat voor het eerst techbedrijven aansprakelijk zijn gesteld voor verslaving aan social media. Een Amerikaanse jury bepaalde dat Meta en Google een schadevergoeding moeten betalen aan een vrouw omdat ze als kind angststoornissen kreeg door de hele dag op social media te zitten. Mogelijk zullen social media bedrijven hun apps moeten aanpassen om ze minder verslavend te maken kabinet kan nog niet zeggen wanneer er concrete maatregelen komen... om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten te verlichten. Ook een ingreep om de prijzen aan de pomp te verlagen komt er voorlopig niet. Minister Herbert van Economische Zaken zegt dat het kabinet nog steeds werkt aan een lijst... met mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden. In Utrecht worden met spoed ruim 100 bomen gekapt... omdat ze een gevaar vormen voor het drinkwater. Ze staan op een waterreservoir in Park Transwijk... waar in november een bacterie werd gevonden in het water. Door het gewicht van de bomen waren er scheurtjes in het reservoir gekomen, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Waterbedrijf Vitens zegt dat als er hier niks gebeurt, de kans op een nieuwe besmetting nog steeds aanwezig is. De gemeente Utrecht die vindt het gevaar voor zo'n nieuwe besmetting veel te groot. En dus is er een oplossing gevonden. 113 bomen hier achter mij gaan tegen de vlakte. In november moesten Utrechters vier dagen het water eerst koken. De kans dat Mona Keizer terugkeert in de BBB-fractie lijkt niet heel. Ze vertrok vorige maand toen de fractie niet haar, maar Henk Vermeer als fractieleider koos. Vermeer zegt tegen Nieuwsuur dat hij niet van plan is het stokje alsnog over te dragen aan Keizer. Ook BBB-Kamerlid en oud-landbouwminister Femke Wiersma zegt dat praten altijd kan, maar verzoenen wel iets anders is. Het weer. Vannacht nog veel buien. Minima tussen 1 en 4 graden. Ook morgen houden de buien aan. Het wordt dan 7 graden, maar door de stevige noordwestenwind voelt het kouder aan.